Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft nogmaals opgeroepen tot een hertelling in de staat Georgia. Hij houdt vol dat er is gefraudeerd bij de presidentsverkiezingen... en dat niet Joe Biden, maar hij in die staat de verkiezingen heeft gewonnen. De stemmen in Georgia zijn al twee keer opnieuw geteld... en steeds kwam Biden als winnaar uit de bus. Maar volgens Trump klopt dat niet... Trump zei tijdens een toespraak in Georgia dat er een onderzoek moet komen naar de handtekeningen op de per post gestuurde stembiljetten. De mobiele eenheid moest gisteravond opnieuw in actie komen in Urk. Ondanks strenge maatregelen in het dorp waren er toch veel jongeren op de been en werd er vuurwerk afgestoken. Volgens Omroep Flevoland is er onder meer gegooid met molotovcocktails en extreem gevaarlijk vuurwerk. Na een aantal charges van de ME werd het na middernacht weer rustig op straat. Een onbekend aantal jongeren is opgepakt. Het is het derde weekend op rij dat het onrustig is in Urk. Na een telefoongesprek van ruim een uur tussen de Britse premier Johnson en Europees Commissievoorzitter von der Leyen gisteren... is er nog steeds geen oplossing in de brexit-onderhandelingen. Vandaag praten onderhandelaars Barnier en Frost weer verder. Voor 1 januari moet er een akkoord zijn. Als dat niet lukt komen er op veel producten heffingen. De Japanse ruimtevaartorganisatie meldt dat een capsule met daarin gruis van een planetoïde is geland op een afgelegen plek in Australië. De zonde pikt het stukje gruis op van planetoïde Ryugu op zo'n 300 miljoen kilometer van de aarde na een reis van bijna vier jaar. Het ruimtegruis moet meer inzicht bieden in het ontstaan van het zonnestelsel. Het weer, vannacht brede opklaringen.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 In my earlobe, got two carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably ex, I don't believe her She say she done with me Burn some bridges and I let the fire light the way Kicking my feet up, left the PJs on a PJ Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash I got water on me, yeah, everything on Fiji Zany boss, suicide door, brand new bag College girls, give a nigga head in my raps Rockstar life, so much money, I'll make you laugh, hey The bitch they hate and you can't miss what you never had tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. I rock star, pack up doors, tipping walls, hey. Add up raw, finish dogs, and explode, hey. I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, waist shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody get paid. Cause we counting up every day. High talent in the grave. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, I'm the juice, coding got me tripping.